Medewerkers van de Ryanair klagen al lange tijd over de slechte arbeidsomstandigheden. Dat was voor de Tweede Kamer aanleiding om experts en luchtvaartmaatschappijen uit te nodigen voor een gesprek over de gevolgen van de prijzenslag in de luchtvaart. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft per ongeluk staatsgeheimen naar buiten gebracht. Nieuwsuur en Trouw hebben documenten opgevraagd over de hulp die Nederland gaf aan Syrische rebellen. En daarin worden de namen genoemd van twee Syrische strijdgroepen. Tot nu toe wilde minister Blok de namen niet noemen, omdat dat misschien levens in gevaar zou brengen. Een van die groeperingen wordt door mensenrechtenorganisaties beschuldigd van executies, verkrachtingen en martelingen. Uit de papieren blijkt verder dat de goederen die Nederland stuurde... vrijwel allemaal zijn gebruikt voor de militaire strijd. De hulp had alleen civiel mogen zijn. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen, Haren en Temboer is GroenLinks de grootste partij geworden. Per 1 januari gaan Haren en Temboer op in de gemeente Groningen. D66 was bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen nog de grootste. Nu is het de derde partij in Groningen. De afgelopen dag kon in 37 gemeenten worden gestemd. Het zijn allemaal gemeenten die per 1 januari worden heringedeeld. De opkomst was overal vrij laag. In Groningen bijvoorbeeld ging 44 van de kiezers naar de stembus. In Haarlemmermeer, Haarlemmerlieden en Spaarnwoude was het 35 procent. Het weer in het binnenland daalt de temperatuur tot iets onder het vriespunt. Aan de kust blijft het boven nul.